Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er vertraging op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Voor de Noordtunnel 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij.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 De wet moet regelen dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met een vast contract. Daardoor worden ze duurder. De Raad noemt de wet van GroenLinks, SP en PvdA ontoereikend, complex en kostenverhogend. Bovendien wordt er een te klein onderdeel van de problemen op de arbeidsmarkt mee opgelost. Vanwege de grote migratiestroom vanuit Venezuela trekt Nederland 100.000 euro uit voor detentiecentra op Curaçao. Ook stuurt minister Blok medewerkers van de IND naar het eiland. Die gaan helpen bij het bepalen van de status van gevluchte Venezolanen. Verder wil hij weinig doen en zal hij geen actieve hulp bieden. Hij ziet het vluchtelingenbeleid van Curaçao, Sint Maarten en Aruba als een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf. Bij problemen is het volgens de minister aan de vluchtelingenorganisatie van de VN om een oplossing te vinden. Ouders moeten steeds vaker financieel bijspringen als hun kinderen hun eerste huis kopen, meldt vergelijkingswebsite Independer. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de starters die nog willen kopen zich afvragen of ze dat ooit nog kunnen, omdat de huizenprijzen stijgen. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, twijfelt nog maar een kwart of ze later een ander huis kunnen kopen. Het beeld dat bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg leiden tot meer overlast van verwarde personen lijkt niet te kloppen. Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland, meldt de Volkskrant. Medewerkers van de crisisdiensten hoefden de afgelopen jaren zelfs minder in actie te komen. De politie kreeg de laatste jaren daarentegen wel meer meldingen van verwarde personen. Mogelijk gaat het dan ook om ander afwijkend gedrag. Het weer vrij zonnig, maar er ontstaan wel wat stapelwolken. Het blijft droog bij 12 tot 16 graden. Morgen zonnig en